Visser met het NOS-journaal. De storm van vandaag heeft in Ede een leven geëist. Iemand anders raakte zwaar gewond. Twee mannen werden vanmiddag onder de puinhopen vandaag gehaald... van een ingestort gebouw van een groothandel in bouwmaterialen. Ze raakten rond het middaguur bedolven toen het dak door de storm instortte. De brandweer deed daarna onderzoek... en gaf in eerste instantie het gebouw vrij omdat er niemand was gevonden. Maar later bleek dat er in Ede toch mensen onder het puin lagen. De zware storm eh, in Duitsland heeft dan zeker drie mensen het leven gekost. In de deelstaat Rijnland-Vals viel een boom op een bus waarin twee mannen zaten. En in Sachsen-Anhalt werd een man verpletterd onder een betonnen muur die door de storm bezweek. ook in Oostenrijk viel een In beide landen werden zware windstoten gemeten van 192 km per uur. Het atoomoverleg van de zes wereldmachten en Iran wordt met tenminste één dag verlengd. Een Amerikaanse regeringswoordvoerster zei dat genoeg vooruitgang is geboekt in Lausanne om de deadline van middernacht te verlengen. Ze zei tegelijkertijd dat er nog verschillende problemen zijn die opgelost moeten worden. In een verklaring van het Witte Huis staat dat de besprekingen in Zwitserland tot een principeovereenkomst moeten leiden die perspectief biedt op een verdrag dat er uiterlijk eind juni moet zijn. Er is een filmpje opgedoken van de laatste momenten van het neergestorte German Wings vliegtuig. Een van de inzittenden maakte uit een smartphone aan boord opnames tijdens de duikvlucht die door co-piloot Andreas Lubitz was ingezet. De geheugenkaart is gevonden door bergers. Journalisten van de bladen Paris Match en Bild hebben de beelden bekeken en zij zeggen dat de passagiers nauwelijks te herkennen zijn, maar uit het geschil is af te leiden dat ze goed wisten wat er zou gebeuren. In de Turkse stad Istanbul is de aanklager van een rechtbank overleden... nadat de politie een einde had gemaakt aan zijn gijzeling. Twee gijzelnemers werden gedood. Het is niet duidelijk waaraan de aanklager is bezweken. Hij hield zich bezig met de zaak van een jongen die in 2013 omkwam... bij een demonstratie tegen de regering toen hij werd geraakt door een traangasgranaat. Gijzelnemers van een linksextremistische extremistische groepering... eisten dat de betrokken agenten publiekelijk schuld zouden bekennen.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 是。 internet. www.zfmzandvoort.nl and I've got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 later.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 Thirty-two. to haven't got a plan for you. Don't you worry, don't you worry.